ik van je ogen de allereerste groet. liep, dat is de ziek. Toch werd ik zonder te weten plots verliefd op jouw gezicht. Nu klopt mijn hart alleen voor jou, daar is nu toch geen twijfel aan. En weet waarom ik van je, oh dat is zo gedaan. Op een zomermiddag heb ik je ontmoet. kreeg ik eerste zoentjes voor je mij dan trouw. Op een zomermiddag werd het leven fijn, want sindsdien is voor ons beiden alles zonneschijn. Ik heb altijd in gedachten liefde voor een sprookje aanvaard, maar nu weet ik dat die sprookjes zo veel liefden zich bewaart. Wat een roman met is dat ik u bevallen kreeg ik eerst te doen.